Jobboot met het NOS Journaal. Het noodfonds ESM heeft een nieuw verzoek van Athene gekregen voor financiële steun. De Grieken vragen drie jaar steun en beloven in ruil daarvoor hervormingen. Nog onduidelijk is wat die hervormingen precies inhouden. De Grieken komen morgen met een inhoudelijke onderbouwing voor hun verzoek. Gisteren bleek dat Griekenland tot en met morgen de tijd heeft om met gedetailleerde voorstellen te komen om de schuldencrisis op te lossen. Zondag is er een beslissende EU-top over Griekenland. In Utrecht zijn twee kleine aapjes gedumpt. Ze zaten in een doos die was achtergelaten voor de deur van een medewerkster van het huisdierenmeldpunt Utrecht. Het zijn penseelapen die in het wild voorkomen in Brazilië. Ze waren gestrest, maar zijn inmiddels weer rustig. Ze worden naar een vestiging van de stichting AAP gebracht. Op een afgelegen eiland in de Grote Oceaan zijn de stoffelijke resten gevonden van 36 Amerikaanse mariniers die daar in de Tweede Wereldoorlog tegen Japan hebben gevochten. De mannen werden gedood tijdens de slag om Tarawa in 1943. De mariniers worden deze maand naar de Verenigde Staten gebracht. Daar zullen ze worden geïdentificeerd. Op het eiland liggen vermoedelijk nog de resten van honderden omgekomen Amerikaanse militairen. Zanger en cabaretier Sietse Dolstra is overleden. Hij werd in de jaren 70 bekend met het lied Ze hebben je niet meer nodig. Dolstra had ook een eigen cabaretprogramma, schreef teksten voor radio en tv... en speelde onder meer mee in de shows van Robert Paul. In 1980 won hij een zilveren harp. Sietse Dolstra was 69 jaar. Duitse Patriots in Turkije zijn mogelijk gehackt. Volgens een Duits tijdschrift voor ambtenaren is het raketafweersysteem bij de Syrische grens getroffen door een cyberaanval. Hierdoor zouden de Patriots onverklaarbare opdrachten hebben uitgevoerd. Het is onduidelijk hoe lang de cyberaanval duurde en wat de gevolgen precies waren. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie noemt een cyberaanval hoogst onwaarschijnlijk. Het weer overwegend bewolkt en geregeld buien. Ook af en toe wat zon, vooral in het noordwesten en op de Wadden. Vanavond neemt de buiigheid af, temperatuur 18 tot 20 graden.